Kasper Meijer met het NOS-journaal. Een jury in Brussel oordeelt dat zes van de tien verdachten van de aanslagen in Brussel in 2016 schuldig zijn aan terroristische moord. De bekendste verdachte is Salah Abdeslam, die ook betrokken was bij de bloedige aanslagen in Parijs. In september wordt bepaald welke straf de verdachten krijgen. Bij de aanslagen op Brussel Airport en in een metrostation kwamen 32 mensen om het leven. Meer dan 340 mensen raakten gewond. De kans op nieuwe bosbranden in Griekenland wordt morgen weer groter. Voor zes van de dertien regio's is code rood afgekondigd. Onder meer de regio Athene, op het eiland Evia... en in het noordoosten van de Peloponnesos en rond de noordelijke stad Thessaloniki. In de rest van het land is code oranje of code geel van kracht. Het waarschuwingsniveau voor Rodos wordt juist afgeschaald van rood naar geel. Het Griekse eiland is het zwaarst getroffen bij de bosbranden van afgelopen week. Zeker 10% van Rodos is door vuur verwoest. Op bevel van de Taliban-regering hebben vandaag alle schoonheidssalons in Afghanistan hun deuren gesloten. De salons waren een van de weinige plekken waar vrouwen zich nog redelijk vrij konden bewegen. De Taliban kwamen bijna twee jaar geleden weer aan de macht na de aftocht van de Amerikaanse troepen. Vrouwen en meisjes zijn onder de Taliban praktisch rechteloos. De anchovis is bijna uitgestorven in de Oosterschelde. Dat concludeert een familiebedrijf dat al bijna 100 jaar vist in het gebied. Tot 2019 ving het bedrijf jaarlijks zo'n 8000 kilo anchovis. Tegenwoordig haalt het nog geen kilo meer op. Dat de vis amper meer wordt gevangen in de Oosterschelde...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 Leuke kakkers, hemd van Raffie, die oude zomerhits Nostalgie, gaan we uit, dan gaan we 9. plays an Xbox and I'm more an Atari. But the way you play your game ain't fair. I picture the fool that falls in love with you. Oh, she's a gold digger. Well, just don't you she know? Ooh, I've got some news for you. <laughs> yeah, go on and tell your little boy free. See you later. feeling like she's trying to keep you, trying to please you. Cause being in love with your ass ain't cheap. Nah, I picture the fool that falls in love with you. Oh, she's a gold Well, just don't you know. Ooh, I've got some news for you. <laughs> Ooh, I really hate your ass right now.